Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetbalsupporters, blijf op je kont zitten. Dat zegt de missionair minister De Jonge. Vorig weekend was er veel kritiek op beelden uit de voetbalstadions. Supporters zaten dicht op elkaar en er werd flink gejuicht en geschreeuwd op de tribune. Dat is volgens de minister niet de bedoeling. Hij heeft er met de KNVB over gepraat. Gebaseerde evenementen op twee derde, die mogen door alle sectoren ook op die manier eh, worden gedaan geplaceerd betekent eigenlijk gewoon eens een mooi woord voor gewoon op je kont zitten. Eh, en daarop moet, moeten de clubs toezien, daarop moeten de stadions toezien. En dat gesprek hebben we gehad met de KNVB. Dat gesprek heeft de KNVB zelf ook weer met de clubs vanmiddag. Wat er gebeurt als fans dit weekend elkaar weer juichend in de armen vallen wil de jongen niet zeggen. Misschien worden de regels dan aangepast. Er komen steeds meer berichten over geweld van de Taliban. Toen de extremistische groep de macht in Afghanistan overnam, beloofden ze burgers met rust te laten. Maar nu zijn er toch vergeldingsacties en ander geweld. Intussen zijn er nog 700 Nederlanders die wachten op een vlucht naar Rusland. Daarbij is samenwerken met andere EU-landen en de NAVO onmisbaar, zegt de missionair minister Kaag. Ik denk dat wij, eh, dat wij met alle andere bondgenoten dit soort gesprekken ook echt moeten voeren. Want we zijn zo sterk eh, als de samenwerking is die we elkaar verlenen. En we zijn zwak als we alleen eh, ergensstandig optreden. En zeker een land als Nederland kan het zich niet permitteren. Rond deze tijd komen er 180 mensen uit Kabul aan op Schiphol. Een man die twee jaar geleden met zijn speedboot een ongeluk veroorzaakte bij Zoutelanden in Zeeland krijgt 200 uur taakstraf. De man had gedronken en voer hard tegen een rubberboot aan. Een meisje van 15 kwam daarbij om. Behalve een taakstraf moet de man ook 20.000 euro schadevergoeding betalen aan de familie van het meisje. En voor Rafael Nadal zit het tennisseizoen erop. Voordat hij de baan weer opstapt wil hij eerst uitgebreid kijken naar de blessure in zijn voet. Daar heeft hij al sinds 2005 last van. Door de blessure moest de nummer 4 dit seizoen Wimbledon en de Spelen afzeggen. Heb ik het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Af en toe trekt er een buitje over. Het is 21 graden. Morgen begint grijs, smiddags volop zon. 22 tot 25 graden wordt het dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files. De meeste zorgen voor zo'n 5 à 10 minuten extra reistijd. Wat meer oponthoud heb je op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... door de werkzaamheden tussen Bad Hoeverdorp en Knopend Velzen. Daar ben je een kwartier langer onderweg.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 AstraZeneca heeft een middel ontwikkeld waardoor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden... minder gauw ziek worden als ze besmet zijn met corona. Tien woningen in een flat in Amsterdam-West zijn tijdelijk onbewoonbaar na een brand van de afgelopen nacht. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente tegen het Parool. Het weer. Morgen begint grijs, later veel zon en het wordt maximaal 25 graden. Er is... er is... Dit is 24. Leef en laat leven. pace En uh, shawty die is heet Zo uh, shall bump je beestje Ik ben op een spacefeest met mijn spacecake. Ben jij je echte facebase, word jij mijn spacebake. En jij bent goed opgevoed, vraag het mama. Today we go fuck it op jouw dag is vandaag. Op jouw dag is vandaag. Hey, me in het echt zien. mama. Weet je wat ik met hier heb verdiend?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 When you think about you forever now, do you think? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. Let's spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what in the atmosphere with drops of Jupiter in her head.